8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan Sigrid Kaag ligt, is er voor de zomer een nieuw kabinet. De D66-leider had vanmiddag een gesprek over de kabinetsformatie. Dit zei ze na afloop. Voor de zomer zou onze inzet zijn een regeerakkoord op hoofdlijnen. De grote maatschappelijke en economische uitdagingen zijn duidelijk. En als er partijen zijn die zich daarin kunnen vinden, dan kunnen we het met z'n allen eh, inhoudelijk stevig en spannend maken. Kaag wil het liefst een, een, regering met haar partij D66 en de VVD, het CDA, de PvdA en GroenLinks. Behalve over de coronacrisis en een herstelplan voor de economie... moet er wat Kaag betreft ook gepraat worden over de stikstofcrisis en kansengelijkheid. De politie in België is al uren op zoek naar een man die mogelijk zwaar bewapend is. Hij heeft een bekende viroloog bedreigd en die is inmiddels met zijn gezin op een veilige locatie ondergebracht. Palestijnen op de bezette westelijke jordaan staken vanwege wat zij noemen de Israëlische bombardementen en onderdrukking. Ook in Israël zijn winkels van Palestijnse eigenaren dicht. Ondertussen lijken de aanvallen over en weer tussen Israël en Hamas de afgelopen uren weer toe te nemen. In het Rijksmuseum opende vanmiddag een slavernijtentoonstelling. Tien persoonlijke verhalen over slavernij in het westen tot in het oosten. En opvallend, tussen de kunstwerken hangen overal spiegels. Je ziet jezelf, je ziet de samenleving om je heen. Je ziet het eh, verleden, je ziet het heden. En je denkt ook na over wat kun je niet zien. Vanwege corona kan er voorlopig geen publiek naartoe. Wel krijgen 2100 Amsterdamse scholieren komende tijd een rondleiding. En fans van populaire ijsbeer Herta uit Duitsland zijn in shock. De ouders van de ijsbeer blijken namelijk familie van elkaar. Broer en zus nog wel. Bij de geboorte van Herta's moeder blijkt een registratiefoutje te zijn gemaakt. Experts zeggen dat de incestueuze verwekking geen gevolgen heeft voor de gezondheid van Duitslands favoriete ijsbeer. Het weer nog. Buien trekken vanavond naar het oosten weg en het blijft nog wel even zonnig. Vannacht 4 tot 9 graden. Morgen zon, wolken en af en toe een bui met 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A27 van Almere naar Gorkum. De weg is weer vrij na het ongeluk bij knooppunt Lunette. Daar was een auto met aanhanger vol grind geschaard. Maar vanaf Hilversum heb je nog wel ruim een half uur vertraging. De file wordt langzaam maar zeker korter. Er staat nog 10 kilometer file... Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is het nog druk tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek.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 Het weer, ja, een beetje bewolkt, beetje zon, beetje regen, van alles wat. Dus het, eh, eigenlijk het beste weer om nog een paar uurtjes thuis te blijven en lekker naar muziek te gaan luisteren. Eh, op deze zondag maken we eigenlijk een ontdekkingsreis langs eh, door de jazzmuziek. ja, bekend en minder bekend werk aan bod komen. En zeg maar de rode draad door deze uitzending is de vibrafoon. Dat is toch een prachtig instrument wat in de jazz behoorlijk vaak gebruikt is, zou ik zeggen. Dus bekende vibrafoonspelers die aan bod komen... zijn natuurlijk uh, Frits Landersbergen, Lionel Hampton, Red Norvo... Bobby Hutcherson, Milt Jackson, Colt Shader, Roy Ayers, Bill Ware... Een nieuwere en, en, en, een vrouw, die een Amerikaanse Sasha Berliner... Eh, ja, een dame van 21 jaar die eigenlijk helemaal maakt. Eh, en de Belgische band Compro Oro. En ja, natuurlijk ook de nodige vocalisten in dit programma. Shirley Horn, Vee Klaassen, Mathilde Santing... Ann Burton, Sarah Vaughan, Joe Harrop, Dee Daniels, Jenny Evans. Nou, te veel om op te noemen. Dan heb ik nog een paar blazers die ook zeker langskomen. John Coltrane, Benjamin Herman... En twee bands, de Chris Barber Jazzband en de Brianna, Brianna Thomas Band. Die is wat onbekender, maar zeer, zeer, zeer de moeite waard. Kortom, het belooft een mooie uitzending te worden. Ik heb er zin in, jullie hebben er zin in. En eh, in ieder geval fijn dat je luistert. En eh, we beginnen natuurlijk met eh, iemand die in Zandvoort wel heel erg bekend is. Frits Landsbergen. Met een nummertje wat we kennen van Dave Brubeck. Het staat op een cd'tje Two of a Kind in 1995. Louis van Dijk op de piano, John Engels op de drums. En Edwin Corsilius op de bas. Take 5. mooi nummer om deze eh, uitzending mee te starten. Dat was natuurlijk Frits Landsbergen op de vibrafoon. En de vibrafoon is een muziekinstrument... dat net als de marimba eh, onderdeel is van de slagwerkfamilie. Het waren ook dan drummers die het instrument voor de jazz ontdekten. Het legendarische verhaal is dat Lionel Hampton... Eh, toen drummer was bij Louis Armstrong... in een hoek van een NBC-studio een vibrafoon zag staan... en er een beetje op ging zitten klooien. Hampton besloot, toen hij dat geluid hoorde... om bij de volgende opnames eh, eh, van Louis Armstrong... de vibrafoon te gebruiken. En dat nummertje heet Memories of You. Het is een sterk verhaal. Het blijkt achteraf niet helemaal waard te zijn. Een ander. En dat was een meneer die heette Paul Barberen ook een drummer. Die was eigenlijk de eerste die jazzopnames met de eh, vibrafoon eh, eh, maakte. Maar ik vind het wel leuk om dit nummer van Louis Armstrong en Lionel Hampton... Als, op de vibrafoon te horen uit 1930. Memories of You. sunrise, every sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now, honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears, yesteryears that have left a rosary of tears, rosary of tears, baby. Oh no, your face beams in my dreams, in spite of all I do, oh baby everything seems to bring mm, memories of you. grappig om eh, een van de eerste opnames met de vibrafoon eh, te horen. En eh, de man die dat bespeelde was Lionel Hampton. Maar daar kom ik nog wel een keertje op terug. Dat is wel een van de allerbekendste vibrafonisten natuurlijk. ja, het is niet alleen de vibrafoon achter elkaar. We draaien ook natuurlijk gewoon tussendoor andere nummers. En uh, daar kwam, kom ik bij een zangeres, een pianiste Shirley Horn. En eh, die heeft ooit een super eh, muziekje op de eh, LP gezet, CD gezet. You Won't Forget Me. En daarin wordt ze begeleid door een aantal hele bekende jongens. Ik moet eens even kijken wie dat allemaal zijn. Winton, Marsalis, Toets Tielemans, Maas Davis. ja, die hebben echt daarop geholpen. Dit nummer is een van haar bekendste nummers... waar ze ook heel veel succes mee gehad heeft. You Won't Forget Me. Ik draai hem niet helemaal. Ik geloof die acht minuten duurt. Een stukje. old and it will happen that now and then you'll fall to wondering if we shouldn't have tried forget me. On nights like this, the moon will cast on you. The shadows where you are, with whom you are. You'll think of me het is echt een prachtig nummer. Dit is eh, echt grote klasse. You Won't Forget Me. Nou, dat zullen we zeker niet doen van eh, Shirley Horn. Zij, is, eh, zij wordt hier begeleid overigens ook door haar vaste begeleiders van haar trio. Charles Abbeys op de bas en Steve Williams op de drums. En trompetist herkennen je natuurlijk meteen, Miles Davis. ja, we zijn toch in, nog in de rustige hoek, zou ik zeggen. En dan, wat ik een mooi nummer vind, en dat is het, de muziek uit de film Cinema Paradiso is door heel veel jazzmuzikanten eh, opgenomen. Maar dit komt van een cd'tje van Beyond the Missouri Sky in 1997. Charlie Helen op de bas en Pat Manatee op de gitaar. En dat draai ik gewoon een stukje. Prachtige muziek voor de zondagochtend. Oh, ik moet hem even goed zetten. Sound, gecomponeerd door een eh, eh, Morricone natuurlijk... maar mooi vertolkt door deze twee grootheden uit de jazz telefoon staat centraal, zei ik al. En dan kan je om online Hampton heen. En ik las laatst weer eens dat deze man... de Grammy Lifetime Achievement eh, Award heeft gekregen in 2021. Dat is zeg maar... die wordt uitgereikt aan artiesten die tijdens hun leven... creatieve bijdrage hebben geleverd... van uitzonderlijke artistieke betekenis op het gebied van opnames. Nou, dat kan je wel stellen van deze man natuurlijk. Eh, dit is een mooi nummertje van hem op de vibrafoon. Flying Home, Lionel Hampton opname 1954. thank you Lionel En nu heb ik klaarstaan eh, een, een Nederlandse eh, zangeres. een de v. Klaassen is haar naam. Heeft al de nodige cd's gemaakt. Deze cd is uit 2020, eh, dacht ik, uit mijn hoofd. En het is getiteld Close to You. En zij speelt daarop met Roeland Jacobs, piano, Frans van de Geest, bas, Marcel, die is op de drums. Daniel de Moraes, gitaar. en René Tenkate, uh, de vibes. Dat is alleen op het eerste nummer trouwens te worden. Ik draai nummertje drie. Eh, ze heeft allerlei gasten ook op deze cd. Hermine Durlo zie ik staan, Benjamin Herman. Eigenlijk een heel leuke cd. En dit is een nummertje, dat ken je misschien nog... van een groep die heet Chicago. Kwam ook een beetje uit de rock jazz. If You Leave Me Now. If you leave me now, you take away the biggest part of me. dat was uh, eh, V. Klaassen. leukste cd is dat. Gaat meer een beetje de kant van de pop uit. Maar is toch zeer de moeite waard, zou ik zeggen. Ehm, en dan heb ik klaarstaan een trompetist. Eh, John Coltrane. In de vorige keer dat ik aan de beurt was... heb ik een nummertje gedraaid van hem. Eh, dat werd uitgevoerd door Carlos Santana. Maar toen dacht ik... eigenlijk moet ik ook weer eens de... de Naima heet dat. komt van Zion Steps. Is een prachtig nummer. En in vorig jaar, in 2020, is er een cd uitgebracht van eh, John Coltrane... Giant Steps 60ste eh, verjaardag, deluxe editie. Er staan allerlei andere tracks op. Maar ik heb toch gekozen voor de gebruikelijke. Het is wel geremasterd, dus hij moet goed klinken. Komt-ie. poosje geleden, na een poos, een tijd geleden... ontdekte ik dat dat NPO Extra gewoon te ontvangen is op je tv. Bij Ziggo is dat kanaal 222. En daar worden hele mooie documentaires uitgezonden. Ook eh, oude opnames van eh, het Noordzee Jazz Festival... Eh, zeer, zeer aanbevolen. Ook hele mooie muziekdocumentaires. Eh, kortom, voor de jazzliefhebber uh, vaker daarnaar kijken, zou ik zeggen. En zo zag ik een poosje geleden een opname van Mathilde Santing. En dat, dat, dacht ik, nou, dat moet toch ook weer eens draaien. Dat is aardige muziek. En zij doet nu het nummer Don't Let the Sun Catch Your Crying. Dat komt van een cd'tje uit 2001, New Amsterdam. Eh, in, in de, ik herkende Peter Thiehuis als gitarist... en Ruud Preuls op de Vlugelhoorn. Mooi nummertje ook. Komt-ie. at my front door. Your mama's done turned salty, baby. En eh, ja, dan is het de hoogste tijd voor weer eens een uh, vibrafonist eh, bij te pakken. En dan heb ik gekozen voor Bobby Hutcherson. En die speelde mee op een cd'tje van Dexter Gordon. The Other Side of Round Midnight. Nou, Round Midnight is natuurlijk een soundtrack uit de film. En volgens mij hebben ze in dezelfde tijd ook deze opgenomen. En op, in die band spelen Herbie Hancock piano... Pierre Michelot op de bas op dit nummer... en Billy Hackens op de drums. Eh, eh, het komt allemaal van deze cd, Gordon. en het nummer heet It's Only a Paper Moon. Het is een heel lang nummer, dus ik moet hem ergens afbreken. nummertje. Zonder Dexter Gordon zelf, maar je hoorde de band eh, aardig eh, eh, spelen. En vibrafoon natuurlijk, Bobby Hutcherson. Mm, leuk. En dan kom ik bij een vrij onbekende zangeres. En haar naam is Suzanne Alexandra. Zij is volgens mij geboren in Estonia. En maakt mooie muziek. En dit is van haar nieuwste cd. The Siren, CD cd'tje uit 2021. Blame It On My Youth. Een bekend nummer. Maar we, gaan eens gewoon luisteren hoe je haar vindt. Susanna Alexandra. was Susanna Alexandra. Zij heeft Parijs gestuurd, Los Angeles... en eh, heeft zich volgens mij nu gevestigd in eh, Finland. En eh, ze werd ook begeleid door allerlei Finse muzikanten. Die, piano, dat was Jonas Havisto. En ja, de, de, rest ken ik, ik ken ze eigenlijk niet. Maar ik wou toch eens een keer laten, iets nieuws laten horen. En ik denk, dat is wel een mooi cd'tje om op de zondagochtend te laten beluisteren. Wat ook mooi is, is een eh, Metro Midnight Music uitgave. Eh, lang geleden, 2006. En daar speelt het Metropoolorkest samen met Ak van Rooyen. Het is een bekend nummer, Sleeping Bee. krachtig, zou ik bijna zeggen. Eh, kom ik terug bij Anne Burton, een van mijn favoriete zangeressen van een eh, LP... A Lovely Way, 1967. Eh, the Good Life is het nummer wat ze gaat zingen. Louis van Dijk piano, Jacques Scholz op de bas... Johan Engels op de drums... En ja, luister, ik dacht Piet Noordijk op deze cd saxofoon speelde... maar ook Ruud Brink. Het zijn allemaal hele bekende voor ons natuurlijk. En Burton. It's a, the good life. Yes, the good life, full of fun, seems to be the ideal. is the good life. Makes you hide all the sadness that you feel. you won't really fall in love cause you can't take the chance So be honest with yourself. Don't try to fake romance. Mm, the good of life. To be free, to explore the unknown be. When you know you must face them alone. Please remember, I still want you. Dat, dat was uh, voor een vibrafonist. En ik heb gekozen voor een eh, wat eh, eh, bekend... Nou, hij is niet zo heel erg bekend. Bill Ware is zijn naam. Amerikaanse vibrafonist. Geboren in East Orange, New Jersey. ja, heeft een tijdje lettend gespeeld. heeft in 2001 een mooie tribute cd gemaakt naar, voor Duke Ellington. En hierin wordt hij ook begeleid door Mark Ribbett op gitaar. Het hele bekende nummer Caravan. Je luistert naar CFM Jazz, samenstelling, presentatie Alco B.